Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Minderjarige asielzoekers die in een noodopvang in Stadskanaal worden opgevangen... hebben beschimmeld brood gekregen bij het ontbijt. Kwetsbare asielzoekers zoals deze kinderen... mogen sinds vorige week eigenlijk niet meer in een crisisnoodopvang... als de tent in Stadskanaal worden ondergebracht. Maar de staatssecretaris van Asiel lukt het maar niet om er een wet doorheen te krijgen... die de opvang moet verbeteren, legt verslaggever Wilma Borgman uit. Nou ja, het lukt niet eh, omdat er in de coalitie verschil van mening is over de vraag... of gemeenten nou gedwongen moeten kunnen worden om asielzoekers op te vangen of niet. Eh, gistermiddag heeft Van de Burg nog uitvoerig gesproken met eh, de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen. Maar die oplossing die is er nog niet. Vandaag had de staatssecretaris een deadline. Die heeft hij dus niet gehaald. De nieuwe wet moet er in januari wel zijn. Maar of dat gaat lukken is dus de vraag. Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn voorlopige selectie voor het WK in Qatar bekendgemaakt. Opvallende namen op de lijst zijn Xavi Simons van PSV, Mickey van de Ven van Wolfsburg en Mitchell Bakker van Bayern Leverkusen Leverkusen. Je hoort verslaggever Arno Vermeulen over de 39 spelers die de bondscoach heeft gekozen. Hij heeft ruim voorgeselecteerd, maar dat is natuurlijk uitermate verstandig. Hij moet eh, in een tussenfase nog terug naar 35. Maar eh, je kan op een gegeven moment geen mensen meer bijhalen. Je kan wel mensen eraf strepen. Dus je moet wat ruim gaan zitten. Nou ja, dat heeft Van Gaal ook gedaan met deze 39. 11 november maakt Van Gaal zijn definitieve selectie bekend. Dat een goede daad niet altijd wordt beloond, weet Vivian uit het Zeeuwse plaatsje Ellewoudsdijk als geen ander. Ze ontdekte kinderporno op de laptop van haar huisgenoot en belde de politie. De man zit inmiddels vast, maar het leven van Vivian staat op zijn kop. Ze moet haar huis uit. De woningbouwvereniging wil het huis waar ze al twee jaar woont niet aan haar verhuren. Ik voel me een laten. Ik heb niet anders voor omdat de huisgenoot in de schuldsanering zat... heeft Vivian de huur aan hem altijd contant betaald. Bewijs dat ze meebetaalde aan de kosten is er dus niet. Als Vivian wel officieel medehuurder was... kon ze niet zomaar uit huis worden gezet. Of ze achteraf op dezelfde manier gehandeld zou hebben? Ja, absoluut. Tuurlijk. Het zou, eh, ik zou het mezelf mooi kunnen vergeven. Eh, twee deuren verderop woont, een, een, een klein kind. Maar als je dan zo, ja, zo extreem gevaarlijk bent voor de maatschappij... Ja, dan vind ik dat eh, heel normaal om dit te doen. Het weer nog droog en best warm, 17 tot 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, dan een graad of 18.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 Eerder vanmiddag is daar een eh, ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer een tijdje vrij. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp 4 kilometer. Hier is eh, de linkerreis zo dicht door een ongeluk. Je hebt een half uur vertraging. Omrijden kan via knooppunt Badhoevedorp, dus over de A4 en de A9. En de N207 in de richting van Alphen aan de Rijn tussen Appenes en Nieuwveen 3 kilometer en 10 minuten op onthoudt.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 De hulpdienst op Terschelling zoekt op het strand naar de lichamen van de twee mensen die worden vermist sinds de aanvaring voor de kust van het Waddeneiland. Dat zei burgemeester Van der Pol zojuist op een persconferentie in Harlingen. De twee vermisten zijn volgens de kustwacht een volwassen man en een jongetje van 12. Over hun identiteit kon de burgemeester nog niet zeggen. Wel zijn hun families en de nabestaanden van de twee omgekomen opvarenden ingelicht. Schiphol wordt mede-eigenaar van Maastricht-Aken Airport. De nationale luchthaven betaalt 4,2 miljoen euro en krijgt zo'n 40% van de aandelen. De andere aandelen blijven in handen van de provincie Limburg. Het weer, de buien verdwijnen. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. De temperatuur daalt dan naar zo'n 10 tot 14 graden. do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?